Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Schouten erkent dat haar aanpak van de stikstofproblematiek... heeft geleid tot onduidelijkheid en onzekerheid. Met name bij boerengezinnen. Dat had beter gemoeten, zei ze gisteravond in de Tweede Kamer. Provincies namen de afgelopen weken verdergaande maatregelen dan het kabinet... en trokken die onder druk van boerenprotest deels weer in... Schouten belooft nu zorgvuldigheid en vroeg de Kamer daarvoor extra tijd. Een meerderheid legt zich daarbij neer dat er pas in december maatregelen komen. De oppositie was kritisch. Volgens de PVV en Forum voor Democratie wordt het stikstofprobleem overdreven. Terwijl linkse partijen willen dat de regering erkent dat de stikstofuitstoot alleen omlaag kan door de veestapel te verkleinen. De vreugdevuren bij Scheveningen en Duindorp worden strikt aan banden gelegd. De brandstapels mogen maximaal 10 meter hoog zijn, zegt waarnemend burgemeester Remkes. Afgelopen jaarwisseling waren ze 45 en 48 meter hoog... met een enorme vonkenregen en brandschade als gevolg. Dat leidde twee weken geleden tot het opstappen van burgemeester Krikke. Haar opvolger Remkes wil af van het wedstrijdelement tussen Duindorp en Scheveningen. Hij gaat vandaag in gesprek met de bouwers van de brandstapels. In Mexico is bij een grote legeroperatie Ovidio Guzman gearresteerd... een zoon van de beruchte drugsbaron El Chapo. Dat gebeurde na zware vuurgevechten in de deelstaat Sinaloa. El Chapo werd in 2016 opgepakt... en zit in Amerika een levenslange gevangenisstraf uit. Na zijn arrestatie brak in het Sinaloa-kartel een hevige machtsstrijd uit. Die werd gewonnen door een groep met daarin drie zonen van El Chapo... onder wie de nu gearresteerde Ovidio. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima rond 10 graden. De dag begint met wat zon, maar gaandeweg neemt de bewolking toe... met vooral smiddags pittige buien, mogelijk met onweer... en aan zee ook zware windstoten. En het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Mag het licht Mag het licht Weet je wat het mooie is van licht? Het kan ook uit het licht... Reclameverlichting, s'nachts nergens voor nodig. Doof het en geniet van de nacht. Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit en kom naar een van de honderden evenementen in het donker. Kijk op www.nachtvandenacht.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. Give me something to dance to. Yo, give me something to dance.